spoedige start. moet met het NOS Journaal. In een café in het zakendistrict van Sydney is al bijna zeven uur een gijzeling aan de gang. De politie zegt dat er één gewapende dader is. Onderhandelaars hebben contact met hem gehad. Over zijn motieven is niets bekendgemaakt. Drie gijzelaars zijn inmiddels ontsnapt. Hoeveel mensen de man nog vasthoudt is onbekend. Het zijn er volgens een woordvoerder minder dan de dertig die in de media worden genoemd. Voor een raam van het gebouw is een zwarte vlag met een Arabische tekst getoond. Maar of er sprake is van terrorisme blijft onduidelijk. Vanwege de gijzeling is er groot alarm geslagen in Sydney. Ruim de helft van de 400 politiebureaus gaat dicht. Volgens minister Opstelten moeten agenten meer op pad. Zo is het de bedoeling dat de politie de aangifte van een woninginbraak... vaker bij de slachtoffers thuis opneemt. Ook verwacht Opstelten veel van aangifte doen via internet. Het is nog onduidelijk welke bureaus er sluiten en wanneer dat precies gaat gebeuren. In België wordt voor de vierde maandag op rij gestaakt. Dit is de eerste landelijke stakingsdag. Al het vliegverkeer ligt plat, treinen rijden niet en scholen zijn dicht. Verder wordt er in honderden bedrijven niet gewerkt. De vakbonden proberen met de stakingen de bezuinigingsplannen van de regering van tafel te krijgen. Premier Michel wil onder meer de pensioenleeftijd verhogen. Denemarken claimt het volledige Noordpoolgebied. Het land eist vandaag bij een speciaal VN-panel dat het de controle over de hele Noordpool krijgt. Volgens Denemarken blijkt Groenland, dat al Deens grondgebied is, onder water verbonden te zijn met de Noordpool. Ook Rusland en Canada maken aanspraak op het gebied, dat van belang is omdat er veel grondstoffen te winnen zijn. Het weer in de loop van de ochtend trekt de regen weg. Smiddags is er wat zon, maar kan nog wel een enkele bui vallen. En het wordt zo'n 7 graden. De rest van de week blijft het wisselvallig en is het zacht voor de tijd van het jaar. Tot 10 graden op donderdag en vrijdag. Dit was DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de Randstad staan er files op de A1 Amersfoort Amsterdam bij de afwit Bunschoten 3 kilometer. A2 Den Bosch richting Utrecht bij knooppunt Ouderijn 3. De rechte reishok is dicht, daar staat een vrachtwagen stil. A7 Hoorn richting Zaandam. Langzaam rijden tussen de afritten Averhoorn en Weidewormer over 8 kilometer. A15 Nijmegen Rotterdam tussen afwit Arkel en Hardingsveld Giessendam 6 kilometer. Na een ongeluk zijn bij Hardingsveld Giessendam twee rijstroken dicht. Verkeer gaat via de vluchtstrook. A15 Rotterdam-Europort bij Spijkenisse 4. A16 Breda-Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Randweg Dordrecht 5 kilometer na een ongeluk. A20 Gouden Hoek van Holland bij Rotterdam Centrum 3. A27 Breda-Utrecht bij Lexmond ook 4 kilometer. En op de A29 Bergen-op-Zoom-Rotterdam bij knooppunt Vaanplein 3 kilometer.